5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Stoplichten worden niet vaak genoeg gecontroleerd. Drie verkeersdeskundigen zeggen in de krant Trouw... dat er door het achterstallige onderhoud van verkeerslichten... meer ongelukken gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de wegbeheerders... stoplichten nauwelijks controleert. Dat zouden zij volgens de richtlijnen drie keer per jaar moeten doen... om bijvoorbeeld te kijken of de verkeerssituatie is veranderd. Het leger van Slovenië gaat de politie helpen met het bewaken van de grens met buurland Kroatië. De militairen gaan vooral agenten helpen om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Ze zullen niet zelfstandig in actie komen. De inzet van het leger duurt volgens de Sloveense premier drie maanden. Het besluit komt na de aankondiging van buurland Oostenrijk dat minder vluchtelingen gaat toelaten. Slovenië krijgt steeds meer asielzoekers sinds Hongarije een hek heeft gebouwd op de grens met Kroatië om vluchtelingen tegen te houden. Het dodental van orkaan Winston op Fiji blijft oplopen. Reddingswerkers hebben opnieuw lichamen gevonden... waarmee het dodental door de storm nu op 29 staat. Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen... omdat er met sommige afgelegen gebieden nog geen contact is. Met windsnelheden tot 325 km per uur was Winston de zwaarste storm die Fiji ooit heeft getroffen. Volgens de regeringswoordvoerder staat er op het zwaarst getroffen eiland Koro bijna niets meer overeind. Burgemeester Van der Werf van Luttelgeest zegt dat er vorige maand tijdens een informatieavond over de komst van een asielzoekerscentrum geen noodbevel van kracht was. Dat meldt Omroep Flevoland. Journalisten van die omroep werden die avond weggestuurd door een noodbevel van de burgemeester. Maar die zegt nu dat hij het bevel nooit heeft afgegeven en dat het wegsturen van de journalisten een fout was van de politie.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 for 有你。 106.9 ZFN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 may comes to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter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 such a shame for us to part. day looking at the scandals of the moon. You're cuddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable limit. it has got me wide. Girl, you got to be right, killing in your Levi's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 tonight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 make a dream or two come true if you be, if you be my number.